Een voorspoedige start. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Stadion van voetbalclub Besiktas. Kort daarna was er geweervuur te horen. Het zou gaan om een autobom. De Turkse minister van Binnenlandse Zaken heeft gezegd dat het lijkt alsof de politie het doelwit was. Ongeveer twintig agenten zijn gewond geraakt. Op de plek van de explosie liggen lichaamsdelen. Op het moment van de explosies waren er geen fans meer bij het stadion. De wedstrijd tussen Besiktas en Bursaspor was al twee uur afgelopen. De A9 richting Amersfoort blijft nog zeker tot na middernacht dicht. De politie heeft nog tijd nodig om onderzoek te doen naar het dodelijke ongeluk... waarbij een constructie met matrixborden op twee auto's terecht kwam. Daarbij is één inzitten om het leven gekomen, een ander is zwaar gewond geraakt. Volgens Rijkswaterstaat is het ongeluk waarschijnlijk veroorzaakt door een botsing tijdens werkzaamheden op de andere weghelft. Een voertuig zou tegen het portaal zijn gebotst, waardoor de constructie naar beneden kwam. De politie kan dat niet bevestigen en zegt dat de oorzaak nog moet worden onderzocht. Het dodental van het ongeluk met een ontspoorde trein in Bulgarije is opgelopen naar zeven. Zeker 29 mensen raakten gewond. Veel van hen hebben brandwonden. De trein met chemicaliën ontspoorde vanochtend bij het dorp Hitrino in het noordoosten van Bulgarije. Daarna ontstond een explosie die veel schade veroorzaakte. Ongeveer 50 gebouwen zijn verwoest en er brak brand uit. IS-strijders zijn opnieuw Palmyra binnengetrokken. Dat melden internationale media op basis van Syrische activisten. Negen maanden geleden had het Syrische leger de stad juist heroverd op IS. De terreurgroep zou het noordwesten van de Syrische stad nu weer in handen hebben. En ook in het centrum wordt gevochten. Strijders zouden onder meer een opslagplaats voor wapens, een ziekenhuis en belangrijke graansilo's hebben veroverd. Het weer, het is bewolkt en mistig met af en toe wat motregen. Vannacht wordt het vanuit het noordwesten snel weer droog.